Vijf uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij een dubbele aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul... zijn zeker 24 mensen gedood. Er vielen ruim 90 gewonden. Eerst ging er een bom af in het centrum van de stad... dicht bij het ministerie van Defensie en een grote markt. Vlak nadat hulpverleners en politiemensen waren toegesneld... blies een zelfmoordenaar zichzelf op. Bij die explosie vielen de meeste doden. Het Openbaar Ministerie heeft 14 jaar cel geëist tegen een vader die vorig jaar zijn zoontje van vier om het leven bracht. Hij gaf het kind een slaappil en verdronk hem daarna in bad. Volgens het OM is bewezen dat de man zijn zoontje doelbewust heeft gedood en is er daarom sprake van moord. De man heeft ook op internet gezocht naar verschillende methoden om een kind om het leven te brengen. De Duitse bondskanselier Merkel voelt zich mede verantwoordelijk voor het slechte resultaat van haar partij bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern. Het CDU werd met 19% van de stemmen niet alleen verslagen door de SPD, maar ook door de rechtspopulistische AFD. Merkel zegt erg ontevreden te zijn over het slechte resultaat, maar is niet van plan haar vluchtelingenbeleid te wijzigen. Het aantal mensen dat verdrinkt is voor het derde jaar op rij gestegen. Volgens de reddingsbrigade zijn er dit jaar 13 mensen verdronken. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 11 en het jaar daarvoor 9. De reddingsbrigade maakt zich zorgen en noemt het ernstig dat 7 van de 13 mensen die verdronken zijn niet konden zwemmen. Diederik Stapel gaat aan de slag bij de Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda. De psycholoog werd in 2012 uit zijn universitaire functies ontslagen hij raakte zijn dokterstitel kwijt nadat aan het licht was gekomen dat hij op grote schaal had gefraudeerd met onderzoeksgegevens. Aan de Bredaanse Hogeschool krijgt Stapel een ondersteunende taak. Hij gaat niet voor de klas staan. Het weer, vanmiddag wolken en zon bij maximaal 22 graden. Vannacht klaart het op en kan er lokaal mist ontstaan. Morgen vooral in het midden en oosten zonnig en het wordt een paar graden warmer. Ook de rest van de week zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. verkeersupdate is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu 20 files. De meeste staan in de regio Amsterdam. Op het algemeen valt het wel mee met de vertraging in die files. Er zijn twee uitzonderingen, flinke uitzonderingen ook. De A9 naar Alkmaar tussen Beverwijk en het knooppunt Kooimeer staat 10 kilometer. Een tijdje was alleen de linker rijstrook daar open vanwege een ongeluk. En daardoor kon de vertraging oplopen tot meer dan een uur. Sinds een kwartiertje is de weg weer vrij. Maar de vertraging is nog steeds wel een half uur. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouw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 love so far.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 come wake me up. Oh, come wake me. Oh, come wake me. fericirea Alo, alo Sunt eu, Picasso Ți-am dat bip Și sunt voinic Dar să știi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 up for sleeping. No teasing. hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or lose.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 gotta wait 心么？